Dit is donderslag op donderdag bij heldere hemel. Het is vandaag 16 augustus 2012 en dit is aflevering 122 van Donderslag. Zuster, zuster, hij doet het weer. Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom bij een nieuwe donderslag zomereditie. Vorige week hadden wij Parijs centraal staan in het programma. En deze zomer zal er in iedere zomereditie van Donderslag een stad centraal staan. En vandaag is het de beurt aan San Francisco. En dat is natuurlijk de stad waar in de jaren 60 de flower power is ontstaan. Het begin van het hippie-tijdperk. En als je erheen zou willen, dan heb ik in deze donderslag stedentips voor San Francisco. Die heb ik speciaal ook voor de buitenlandse luisteraars in het Engels. Ik ben er van thee tot bier met muziek en de vaste donderslag rubrieken. Alleen tijdens de zomeredities zijn de rubrieken Wat gaan we eten en de muziekagenda komen te vervallen. Dit heb ik eh, steeds elke week meegedeeld, maar voor de luisteraars die het nog niet weten, omdat ze misschien net terug zijn van vakantie, vind ik dat het nog maar een keertje eh, meegedeeld moest worden. Natuurlijk ga ik in deze donderslag zomereditie om ongeveer 10 over 2 bellen met Rob Ricard. Eens kijken of het vandaag ook wel lukt om een tipje te ontsluieren. En dan heb ik het ook vandaag weer over zijn platenkeuze die straks om half bier is te horen. En in deze zomeredities van Donderslag, en dat is dan tot begin september, zal eh, Rob aandacht besteden aan de nederpop. En ik ben vandaag ook weer reuze benieuwd welke platenkeuze hij deze keer weer heeft gedaan. En deze zomer van 2012 zonder Theo Verriet kan ik me ook niet voorstellen. Onze vaste columnist is er straks met zijn blabla-blog om half drie. En hij is volgens mij ook in een zomerse bui. Maar dat is nog even afwachten. Half drie dus, dan kun je Theo horen. Ik kreeg e-mail met de vraag of ik iets zomers kon doen met de rubriek Wat gaan we eten? Een alternatief, een zomers alternatief. En vandaag heb ik dan op dit speciale verzoek een rubriek over de barbecue. En dat kun je horen tussen half bier en bieruur. Je kunt mij e-mailen, stuur e-mail naar rogier.radio Achtergrondinformatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog. Ga daarvoor naar rvd501.weblog.nl Het wordt tijd voor muziek. Scott McKenzie, San Francisco. If you're going to San Francisco, be sure to be through. San Francisco days, San Francisco nights. San Francisco days, San Francisco nights. I still love you. I still want you. I still need you. Don't hang up and say goodbye. the street and feeling my heart skip a beat. They see someone that looks like you. I guess that I'm not through dreaming of the one I love. You know what I'm dreaming of. San Francisco day, San Francisco night. I'm headed for that golden gate and hoping I won't be too late to find the one that I still love. It's you I'm dreaming. San Francisco days, San Francisco night. San Francisco days, San Francisco night. San Francisco. Dit was natuurlijk eh, Chris Isaac met het nummer San Francisco Days. Luisteraars, het is inmiddels 16 eh, augustus 2012. Eh, dat wisten we natuurlijk al lang al. Het is eh, zomer. En dan hebben wij het over zomeredities van Donderslag. Het is tien over twee. En dan bel ik altijd eventjes met Rob Ricard voor zijn tip van de sluier voor de platenkeuze straks om half bier. En hij heeft een hele mooie serie zomerplatenkeuzes. goedemiddag. Goedemiddag. Ik bel natuurlijk voor de tip van de sluier, dat snap je. En ik ben zeer benieuwd wat jij voor deze dag in petto hebt. Nou, ik heb een nummer... Eh, nee, ik heb niet een nummer. Ik heb, want dan wisten we al dat ik een nummer had. Maar eh, het is een band uit Amsterdam. En vorige week heb je heel even zijn naam genoemd. Althans van een van de bekende bandleden. Ja. Van de gitarist. Mm, ja. En, eh, en meer zeg ik niet. En dit keer komen ze zomaar niet uit Den Haag? Nee, uit Amsterdam. Oh, want je hebt steeds iets uit Den Haag omstreken gehad. Maar, ja, daar kwam het meeste vandaan, hè? Ja, dat is waar, ja. Maar dat doen we niet meer. Oh. We zijn nu verplaatst, nu naar Amsterdam. Oké. Amsterdam. En eh, over welk tijdsbestek heb je het? Misschien is dat nog een, eh, een tip voor de... Oh, het is wel eens een beetje rond, eh, rond de jaren eind 60, begin 70. Oké. Meer gaan we niet verklappen dan, hè? Nu niet, strakjes wel. Oké, okay, strakjes wel. Dan ga ik een plaatje draaien. En dat komt uit Friesland. ik doe ook een beetje Nederlands, dat merk ik wel. Maar Friesland is dan een beetje Fries. En dat ken je natuurlijk wel, het nummer. Het is van Twarres en het heet Wer Bist Do. Oftewel, waar ben jij? Ik spreek je straks weer. Ik ben hier. Jij bent daar. Ik ben gewoon thuis. Ah, oké, <laughs> ik spreek je straks. Hoi. Dat ik daar zeg, lang verlies. En mijn dochter toch ziet dat ik de wereld in. Dat ik daar zeg, lang verlies. En mijn dochter toch ziet dat ik de wereld in is your tijd Ik jij, ik viel daar. Elke keer op mij, ik your Ik jij. estoy. dijd, ik ik viel daar. Elke keer ik joh ik viel daar. Elke keer Maak van de thuiszoekers geen spoorzoekers. Nee, maak van de thuisblevers geen spoorzoekers tijdens de vakantie. Vertel waar je zit. We gaan naar Frankrijk. Ben Saul die komt daar vandaan. Die woont aan de Loire. En dit nummer heet Back For You. Yes, I'm always coming back for you. Mm, no matter what you put me through. and though your parents hate me so, I just want you to know I'll always bring it right here back to you. I know you don't clean up the crib. Mm, uh, I wish you'd cook a little bit. I I'll lay your throat throwing fears. Always bring it back to you. Sometimes I wonder why. your friends get on my nerves. <laughs> mm, oh, I still pass scrabble with those nerves. Oh, oh, and even when you snore noemt Ben Lonkel sol En als je in het Frans niet te machtig bent, dan zal ik het even voor je vertalen. Ben Ome Sol. Daar komt het op neer. Ben Ome Sol. Nummer 1 Back for You. En hij komt uit Frankrijk, de man de Loire. Welke plaats precies weet ik niet. Maar als je in het Loire eh, gebied bent en je komt door zijn woonplaats heen, kan je hem zo allemaal tegen het lijf lopen. Misschien bij de bakker of bij de slager. Dat is weer de boulangerie, de charcuterie of de boucherie. Nou, dat je het allemaal maar weer even weet. Ben Lonkel Soul. En dan gaan we naar een singer-songwriter uit Tilburg. En dat is Claudie Wolfs. En die heeft een eh, cd gemaakt. En van die cd heb ik hier het nummer Character. Dat is alles wat ik nodig heb. Vakantie, echt nu. Dit is Radio 501. Radio 501. Hi, this is your host, Naomi. I'd like to give you a tour of the top 10 attractions of San Francisco. Number 10, cable cars. One of San Francisco's icons, cable cars are not only fun to ride, but also an efficient means for getting around to various attractions within San Francisco. Number 9, Fisherman's Wharf a popular tourist attraction. Fisherman's Wharf offers many activities like boat cruises, and you may even be able to watch sea lions in action. Number 8. D. Young Museum. Located inside the Golden Gate Park, the museum houses many great works of art. Natural elements were used for its construction. Number 7. Architectural Heritage. A favorite activity for visitors to San Francisco is enjoying the architecture of local houses. These houses can even be found on many city postcards. Number 6. Palace of Fine Arts. Built in 1915 for the Panama Pacific International Exposition, this remarkable structure is a cherished San Francisco landmark. Number 5. Golden Gate Park, a great urban park. It's an oasis that offers an escape from the city. The large park has beautiful landscape design with well maintained gardens. Number 4. Coit Tower. Gracing the landscape of San Francisco, the Art Deco Tower was constructed to beautify the city. The observation tower at the top offers excellent city views. Number 3. Alcatraz Island. Located in San Francisco Bay, Alcatraz used to have a prison which housed some of the toughest criminals. You can take a tour of the prison today. Number 2. Lombard Street. Among America's crookedest streets, it's fascinating to drive down the street or watch other cars. Hard to imagine people actually live here. And number 1. Golden Gate Bridge. No trip to San Francisco is complete complete without a visit to the Golden Gate Bridge.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 la à papé, parabara, titi, la tera, Si nos schémas ancrés veulent bien ne pas nous figer, c'est le début de nos rêves qui tendent à se confirmer. C'est con con, à se cacher de soi-même. C'est con, c'est peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couvert. C'est con, c'est peut être con, à se cacher de soi-même. De blabla blog die komt er zo aan. Theo vriet, die is er al helemaal klaar voor. Maar we gaan eerst even naar Chair met een, een nummer. En dat heet Our Lady of San Francisco. Een nummer over San Francisco. I met a woman in San Francisco who was lying in the street. I walked on past her in a hurry. I didn't wanna at my feet. Am I just normal overloaded? Or have I lost all sense of worth? This lady begging for survival, doomed by a twist of fate from birth. I met this woman in San Francisco. She only had one shoe. Have we all gone crazy? How can this happen? Is there nothing we can do? I don't believe that for a fucking minute. No system's coming to her rescue. While she lay crying, I felt helpless. Where are these cracks that she fell through? The Times we live in have less value. Bob Dole's useless arm. There are no fires burning brightly. It's even worse, there's no love. I met this lady in San Francisco. She was dying at my feet. People passed her like she was nothing, less than garbage in the streets. The times we live in must have value.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 Papà l'americano lontano quando si fa l'amore sotto la luna come te venga vedi ai love you come te può capire chi te va bene se tu la parla piezza americano quando si fa l'amore sotto la luna come te venga vedi ai love you deze eh, zomereditie van Donderslag. Dit was natuurlijk Jolande Be die en cup eh, En ja, die naam die kom je niet zo vaak tegen, maar wel gekoppeld aan dit nummer. En het nummer heet We No Speak No Americano. Ja, het was een hitje vorig eh, jaar. En dit jaar heb ik hem opnieuw eventjes afgestoft en in de uitzending gebracht. En dat hoorden jullie dus net de afgelopen minuten. We gaan naar Mark Bolen. San Francisco Poet. onze donderslag huisband. Zij speelde voor ons You're Gonna Lose That Girl uit 1965.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 zomerse uitzending zou natuurlijk deze uitzending niet zijn als we niet eh, even zouden praten met de man die eh, ons gaat vertellen hoe je op de camping zelf eh, je eigen stunts kan doen zonder dat je er zelf gevaar bij loopt. Um, Henk Mul. Henk, hi. Hi. Hoi. Ik ben heel, heel benieuwd wat je, wat je deze week weer, weer voor ons in petto hebt. Nou, Mm, ja, het gaat eigenlijk. Het is een, een, een, een, stunt, kun je het misschien bijna niet noemen. Oh, maar oh. Het, is heel erg leuk. Je neemt toch wel een, een zeker. Cal calculeer maar risico. En, eh, ja. ja, daar gaat het om. Ehm, wat ik heb, dat iedereen kan dat doen. Je moet er een klein beetje op oefenen. Is dat je bijvoorbeeld op een strand of op een camping net doet of je een Duitser bent. <laughs> Ja, ja. ja. Heb je, heb je, heb je een, een, een voorbeeld daarvan? Hoe je, hoe, je dat, hoe je dat zou kunnen doen? Voor de mensen die dat, dat wel eens willen proberen? Of? Nou ja, iedereen moet zijn eigen fantasie daarop loslaten. Maar <laughs> wat ik zelf bijvoorbeeld graag mag doen. Ik heb natuurlijk vroeger eh, in het verleden als stuntman veel met Duitse regisseurs gewerkt. Groenbraunheim, Werner Herzog, uh, noem ze allemaal maar op. En met Schoenpas en Hulters en Fundler heb ik ook samen allerlei dingen gedaan. Funster, Lieben, Puster. Dus daarom heb ik eigenlijk een vrij goed Duits accent gekregen <laughs> na verloop van tijd. Dus het aardige is bijvoorbeeld, je gaat naar een strand toe. Je begint een kuil te, te scheppen. Er zijn wat kindertjes, Nederlandse kindertjes, aan het spelen. Die maken wat veel lawaai. En opeens roep je op niks af... Molenhouten! Ja, ja. <laughs> Snap je? En dan maar gewoon kijken wat, wat er... Gewoon kijken wat er gebeurt. Soms moet je als de wies... Wies weer weer... Ja. Natuurlijk. Dat, dat, lijkt me wel, ja. Eh, ja, ja eh. en heb je, heb je een, ehm, een, eh, nog een tip voor ehm, mensen die bijvoorbeeld dan dat Duitse accent misschien niet zo goed beheersen? Wat zouden die eigenlijk moeten doen? Ja, je moet eigenlijk heel simpel beginnen. Dan je moet in een kampeerwinkel bijvoorbeeld eh, heel bot iets heel hard schreeuwen of eh, eh, voordringen. Gewoon luid spreken, dat doet het meestal wel. En als het dan half onverstaanbaar is, je roept iets in de trant van is het meestal wel, eh, komt de boodschap wel aan hoor. Ja, ja vertel mij wat. Mij wat. En dan moet je je misschien ook weer snel uit de voeten maken. Of, of ja, of Dat maken dat je wegkomt. Dat is natuurlijk de helft van het plezier, de, de, reactie hier. Ja. Ach, je kunt natuurlijk altijd van dik hout... Dik hout planken zagen. Als je, je van dikhout planken wil zagen. En de boodschap komt helemaal niet over. Eh, ja, het is, ik vind het zelf persoonlijk hou ik er niet van. Maar je, je kan dan bijvoorbeeld dwars over een camping gaan lopen. Zo. en dan, ja, zo, goed. Zo. zo. Ze dat heeft een robbymens bij de VPRO veel beter gedaan. Zonder trouwens dat ze dat voor talent zo wegspoelen. <laughs> Wat water, wegspoelen. Henk, ik vond het fantastisch dat je weer wat, eh, wat tips eh, van de sluier eh, hebt gegeven. Sluier? Ja. En ehm, volgende week is Henk er weer. En dan kunnen we weer kijken hoe we ons op een toch verantwoorde manier kunnen vermaken op strand, camping en hei. Laat me dit uit! 1967. Let's go to San Francisco. Samen met de Flower Pot Man. Nou, dat hebben we gedaan toen in de tijd. In 1967. changes. de grote man achter de Beach Boys, heeft San Francisco op de plaat gezet.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 Al gebeurd Au bord de l'eau, je t'écris un mot. Rien qu'un oiseau qui me surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Si je pouvais seulement, rien que pour un court moment, t'envoyer un coin d'Asie sans nuage de mettre dans un colis un tout petit peu d'ici, un peu de vin et d'eau qui va à l'encre d'un vieux stylo au bord de l'eau. Je qui un mot, rien qu'un oiseau qui me surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Je connais bien cet endroit où l'on marche dans le froid, où l'on se bat pour gagner sa pitance, où le soin au creux du lit, on se dit quelle folie d'avoir laissé les couleurs de l'infance je t'écris un mot, rien qu'un oiseau qui me surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Je le sais, tu n'y payais, tu mènes une vie de chien. Faut s'exiler, c'est devenu la règle. Si tu pouvais tout lâcher, Je pakt in de te ramen op de Columbia. We hebben het eerste uur alweer eh, achter ons. We hebben het er alweer op zitten. En ik ben er nog te bieruur voor jullie. En ik heb nog muziek en informatie over San Francisco. En ook nog de donderdisc en de platenkeuze van Rob Ricard. En ik heb het in het eerste uur al meegedeeld. Eh, wat gaan we eten? En de donderslag muziekagenda zijn vandaag niet in het programma. En die komen weer terug in september naar de zomeredities van Donderslag. We hebben het vandaag over San Francisco. Dat is de stad van vandaag. En daarover komt allerlei muziek langs. Ik startte dit tweede uur van deze donderslag eh, zomeredities eh, van 16 augustus met mijn persoonlijke favoriete zomerhit van 2012. En die is Franstalig en die is van Mossu T en heet Bon Bezer de Marseille. En de donderdisc, die moet nog heel even wachten en die komt zo aan de beurt. Eerst gaan we weer naar onze stad van vandaag en dat is San Francisco. Ik heb een speciale remix van San Francisco van Scott McKenzie. San Francisco. If you're going to San Francisco, be sure your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there. to school. 501. Daverende donderdag. De donderdisc is vandaag tot middernacht eh, When You're Gone van Cecile. De donderdisc. Don't want you to leave my arms, baby. No. No. And I don't want you to go. I don't want you to go. Cause it hurts me when you leave. Wonder if this is how she feels. Hey, I cry a river, flowing, flowing, flowing, flowing. When you say you're going, oh, this can go on. But you're fantastic, boy, you're marvelous. Your positions got me delirious. Damn, I fell for you. There's no breaking up. Don't wanna share you, but if I must, I must. So I'm gonna love you when you're gone. gone. Situation so wrong, but babe, the love is so strong. Enough to love you when you're here with me, and love you when you're gone. gone. Into another girl's arms. I deserve better, but baby, better makes me sad. Why you give me pleasure? So I'll keep holding on. They say love is blind. Well, it must be, cause I can't see you being without me. If you don't leave her, I'll be staying. That's the way love goes. Sometimes it's sharing. Oh, I'm gonna love you when you're here with me, and love you when you're gone. Situation so wrong, but babe, the love is so strong. love you when you're gone to another girl's arm. And I don't know who you choose, Somebody's gotta win, somebody's gotta lose. And I don't know just what you do, just what you do, just what you do, and who decides to stay and who will walk away? For you're fantastic. Boy, you're marvelous. Your positions got me delirious. Damn, I fell for you. There's no breaking up. Don't wanna share you. But if I'm awesome, oh, I'm gonna love you when you're here with me. And love you when you're gone. Situation so wrong. But babe, the love you when you're gone into another girl's arms. I'm gonna love you when you're here with me, and love you when you're gone. Situation so wrong, but babe, the love is so strong. Enough to love you when you're here with me, and love you when you're gone into another girl's arms. you when you're gone. Situation so wrong, babe. The love is so strong. Enough to love you when you're here with me, and love you when you're gone into another girl's arms. Met Rogier van Diesveld op Radio 501. Radio 501. Is Radio 501. 501. Hey Tonight, Creedence Clearwater Revival. Hey Studio 51 een Flashback. Vandaag een plaat van Golden Earring. Eh, vanaf vinyl 33 toeren is dit In My House. met S aan het eind. In My House. Dat was nog met eh, Frans Krassenberg als zanger. En ook met George Kooijmans als zanger. Ja, en dan ben ik nog eh, even vergeten te vertellen in de tweede uur... dat we straks ook nog even in plaats van een recept gaan barbeknoeien. Maar dat straks. Eerst Daydream, Love in Spoonful.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 Erikos, Erikos, Erikos gaat helemaal los. Oh my god, Erikos! Erikos! Een hele goede middag, mensen. We hebben lekker uitgeslapen vandaag. En we zijn nu op zoek naar een eh, leuk restaurantje hier in San Francisco. En dan gaan we daarna nog even iemand ontmoeten die ik eh, toevallig hier eh, in de buurt ken. En die werkt in een sushi-restaurant. Eh, dus daar gaan we straks eventjes eh, wat eten. Daarna gaan we wel eventjes een beetje rondtoeren hier in eh, San Francisco. Het lijkt hier trouwens heel erg Europees. En dat is het rij ook heel erg. Dus lachen. Het is wel een beetje koud. Ik heb mijn vest aan. En mijn lange broek. San Francisco is een beetje de, de homostad van Amerika. En dat is te zien hoor jongens. Jezus, wat lopen hier aparte types rond. En hele erge wapperhandjes. Een heleboel homo's inderdaad. En eh, heel erg leuk. Hi. Maar ik vind het gewoon. Nou, ik voel mij wel thuis hier jongens. <laughs> Sushi time. Nam nam nam. Jongens, daar zitten we dan. Sushi restaurant. Sushi. En we hier dus een jongen, Mike. Hij loopt nu daar. We zijn nu even rond te rijden in San Francisco we zijn nu op eh, Lambert Street. We staan hier in de lange rij. Ik heb geen idee eh, waarom, maar ehm, ik hoop dat daarvoor ergens eh, Lambert Street is. En zoals jullie kunnen zien is het hier heel stijl. Kijk, ga snel naar boven en stijl naar beneden. We zijn op dit moment aangekomen op Union Square in San Francisco. Union Square. We gaan nu op zoek naar eh, Ux voor de moeder van Koen en zusje ook. Dus eh ja, Ux, here we come. Nu we hopen dat ze open zijn, want het is vandaag zondag. Zondag. We zijn nu bij de Starbucks en ik word gewoon voor de tweede keer al Aaron genoemd. Ik zeg toch echt duidelijk. Aaron. Eric. Staat er niks van. We gaan ons eh, nu eventjes eh, volgende keer met... Starbucks. We staan op dit moment bij eh, de Golden Gate Bridge en die kun je hier achter mij zien. De zon gaat niet net onder, dus het is een mooie, uh, mooie gloed erboven. Dus eh, het is wel nice. Daar in de verte is Alcatraz. Alcatraz, wow. helemaal in de verte. Daar. Enrico Deze zomer zal niets meer hetzelfde zijn is Radio 501. Is Radio 501. Paul McCartney, San Francisco Bay van zijn album um, Unplugged. Well, I'm walking with my baby down by San Francisco Bay. The ocean line is going so far away. I didn't mean to treat so bad. She was I wanna lay down and die. Well, I ain't got a dollar, I don't give a lousy dime. And if she never come back, you know I'm gonna lose my mind. But if she ever come back to stay, it's gonna be a brand new day. Well, I'm walking with my baby down by the San Francisco Bay. Yeah, yeah. 2012 op Radio 501. Hier een donderslag eh, zomereditie. Op deze mooie dag is het tijd voor de Rolling Stones. Ja, uit 1969 komt het nummer Honky Tonk Women. En dat speciaal voor de liefhebbers van de Rolling Stones. Die nu naar eh, de zomereditie van Donderslag eh, luisteren. Hier op Radio 501. gin song. is ehm, half bier, luisteraars. En ehm, de plaatkeuze van Rob Ricard is dan echt aan de beurt. In deze hallo, zomeredities 2012. en we zijn al een paar weken onderweg. Maar hij doet nog steeds mee. Hij is er nog steeds. Rob Ricard. Goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt een eh, tipje van de sluier gedaan Amsterdam. En een eh, gitarist die we vorige week al genoemd hebben. Eh, ik, ik weet het inmiddels. De luisteraars nog niet. Wat kan je nog meer vertellen over nou. deze platenkeuze? Nou, eh, dat de gitarist Jan Akkerman was. Eh, ja, daar was ik achter. Eh, en, en, de drummer Pierre van der Linden. Wat, en Jan Akkerman heb ik vorige week genoemd in combinatie met de Hunters. Ja, precies. En, en Kars Lux was de zanger. Ja, dat was, Kars Lux was de zanger met het hele aparte stemgeluid. ja. Er waren, er waren toch wel twee componenten, vond ik, in de groep waar we het nu over hebben. Ehm, die, eh, die groep Kleurhaven, of de muziek van die groep Kleurhaven. En het was de stemgeluid van Cas Lux en de gitaar van Jan Akkerman. Maar ze zijn allebei niet zo lang gebleven. Maar, eh, dat klopt, ja. Maar ik weet wel, hè, ik had nog nooit van die band gehoord vroeger. Nee. En ik, ik had ze een keer gezien eh, bij mij in de buurt, hier in, in Zeist. Ja. En ik was helemaal overdonderd. Maar je dat nou? Ja, maar het, was... Want Pierre van der Linden, dat was zo'n onvoorstelbare goede drummer. Ja, dat zegt iedereen. Dat klopt ook wel. Ja, maar hij deed ook heel veel studiowerk toen. Maar en Jan Akkerman, die, was, eh, die, die kan echt eh, ongelooflijk goed gitaar spelen. Als hij zin heeft. Want ik heb hem nog wel eens een paar keer later gezien. toen was het een rothering. Maar toen had hij niet zoveel zin kennelijk. Ja. En eh, dus die groep, hè, en die heeft mijn hele leven bestaan. Nee, ze hebben wat langer bestaan, maar Jan Akkerman die was al vrij snel weg. Ja, ik heb die eh, groep een eh, keer gezien. Eh, toen was Jan Akkerman weg en Cas Lux was weg. En er waren weer mensen van de groep uh, Rock had je in de tijd. Die waren weer toegetreden tot de Brainbox. En toen was het niet meer wat het geweest is. En, nou, Cas is nog wel vrij lang geweest hoor. Ja, Cas Lux is later, hoe heet het, solo gegaan. Ja, en, Jan Akkerman en die ging met Focus aan de slag. Dat klopt, ja. ja. Die werden wel heel bekend toen. Eh. En uh, Lux heb ik dan wel eens eh, live zien optreden. En, samen met Jan Schuurman, heet hij zo? Jan Schuurman volgens mij. Die heeft later ook in Brainbox gespeeld als gitarist. Oh, wat leuk. Nou, dat wist ik niet. Ik wist wel Rudy de Kweljoe. Die kon trouwens ook wel altijd goed spelen hoor. Ja, ja, ja. ja. Rudy de Kwelje. Ja, dat klopt. Ehm, en Meijer heet die, geloof ik. Herman Meijer. Dat was een gitarist en die is later door John Schuurman... Uh, moet ik zeggen, Schuursman. Schuursma. Oh, is tweeën volgens mij, ja. En, uh, en, er twee nodig om Cas Lux te vervangen. Eh, oh, Jan Akkerman. Ja, en, en Lux is later samen met John Schuursma ook nog solo aan de gang geweest. Daar heeft hij ook nog een paar hele mooie cd's gemaakt. Nou, sterker nog... Ja Kars Lux, die heeft eh, Brainbox weer, eh, dat bestaat weer. Brainbox bestaat op dit moment weer. Nou, ik... Met Kars Lux. En eh, ze hebben zelfs een, nieuwe nieuw album opgenomen. Oh, ik wist wel dat ze... Third Flood. Oh, ik dacht, ik wist wel dat ze een keer een reunie zouden doen. Ja. Maar dat de band weer helemaal opnieuw met, met LP's of CD's zou beginnen, wist ik niet. Nou, ehm, moet je heel eerlijk zeggen. Dat je hebt het al verklapt, hè? Je zei ineens Brainbox. We hadden die naam nog niet genoemd. Al? Ja. Dat heb ik niet mogen zeggen. Ja, natuurlijk wel. Maar we hadden de naam nog niet genoemd. En nu wel. Ja, Brainbox. Dat weet iedereen wel. Ehm, die, eh, even kijken, Jan Akkerman en drummer Pierre van der Linden en zanger Casimir Lux, zoals wij zeggen altijd Cas, maar hij heet Casimir Lux. En het is toen eh, opgericht in eh, de, jaren 60, 70, ja. En ehm, wat, gaan we, wat gaan we draaien van, van deze band? Dan mag jij... En dan mag jij, eh, kondig hem heel officieel aan en dan ga ik hem starten. Lief luisteraars. In de zomerserie over de beatgroepjes uit Nederland is het nu 1972. Rainbox met het nummer To You. Oké, tot volgende week. De platenkeuze van Rob Nothing but good about Mary Ann. Satisfies my mind like no one can. canta. komt ze vandaan. China heet ze. En het nummer heet Swanda. En als je goed luistert is het een Zwitsers taaltje waar Frans in zit, waar Duits in zit en ander dialect. Ik weet nog god niet waar het vandaan komt. En wat betekent betekent Swanda? weet ik ook niet. op of plotte mayonaise met benen. Of er niks aan de hand is over de camping. Ik snap dit niet. En dit is helemaal niet leuk voor eh, de camping. Ja. Wat nou, ideaal. Anders Gaat om jou niet lachen. Deze zomer zal niets meer hetzelfde zijn. En natuurlijk weer vandaag de vraag, wat eten we vandaag? Nou wordt het toch nog gezellig. We hebben een barbecue. Mmm, zo lekker. Hoe bereid ik nou een entrecote lekker op de barbecue? Als we een entrecote op de barbecue gaan leggen, is het toch wel even belangrijk dat je oplet bij het aanschaffen van de entrecote dat hij mooi rood is en vooral dat hij een lekkere dikke vetrand heeft. En als het mogelijk is, laat hem door je slagen dan wat dikker afsnijden dan normaal. Dus zeg maar zo'n beetje een vinger, twee vingers dik. Nou, wat ik altijd doe, ik pak de entreco's, stapel ze even op. Zo, bij elkaar. Pak een stuk goed gereedschap, een tang in dit geval en knijp even in de entrecote zodat ik de vetrand bij elkaar heb. Ik leg ze met de vetrand nu rechtstreeks op het vuur. Dus rechtstreeks op de, op de hete briketten, op het hete vuur. Nou, wat ik nu eigenlijk wil, is dat het vet nu gaat smelten en dat er een klein beetje een vlammetje in komt, zodat we straks een lekkere Argentijnse grillsmaak aan ons vlees gaan krijgen. Dus die lekkere aroma van het verbrande vet gaat al in het rauwe vlees zitten. In principe zou je dan het rauwe vlees al zo kunnen eten. Nou, daar komen de vlammen al aan. Dat is precies wat ik wil. Ik hou de entrecote even zo lekker bij elkaar. Oh, dit gaat goed jongens. En nu zie je dat het vlees nog rauw is en je ziet eigenlijk dat het vet nu eigenlijk al verbrand is. Hier heb ik al een lekker knapperig stukje vet. Nu leg ik ze nog heel eventjes op het rooster met de vlakke kant, want ik wil hem natuurlijk rondom even lekker aangebakken hebben. En nu weten we ook zeker dat het vet ook een hele lekkere smaak heeft. In principe zou je dat vet ook gewoon op kunnen eten, voor degene die dat wil. En dan zometeen een klein minuutje op de andere kant. Maar waar ik wel voor zorg, is dat die rosé blijft. Heel erg belangrijk. Eigenlijk heb ik de entrecote liever rauw dan doorgeslagen. Want als een entrecote doorslaat, dus door en door gebakken is, nou ja, dan kan je net zo goed je schoenzol opeten, want uh, dan smaak je helemaal nergens meer naar. Ik draai hem nu heel voorzichtig om. Kijk even of hij niet vastplakt. Hier en daar plak je nog wat vast, maar dan zit ik aan de zijkant van de barbecue. Zo, deze is los. Kijk eens. Belangrijk is dat je bij een entrecote altijd even kijkt, of eigenlijk even voelt, hoe de situatie is. Nou, deze voelt nog vrij zacht. Als ik dan met mijn wijsvinger tegen mijn duim aandruk, dan voel ik eigenlijk hetzelfde als wat ik op de entrecote voel. Nou, hij is dus nu nog behoorlijk rauw. Doe ik het met mijn middelvinger, voel ik nog wat meer weerstand in mijn handpalm. Nou, dat komt niet overeen, maar dan zou die medium zijn. Dan doe ik op het hete vuur nog wat zout erover, wat zeezout in dit geval. Klein beetje peper. En je ziet dat de vetranden nu prachtig mooi gekleurd zijn. En het vlees is nog redelijk rosé. Maar ja, het is tenslotte bijna rosbief, dus je mag het rosé eten. Kijk, en dit is nou precies zoals ik hem hebben wil. Lekker rood van binnen, een mooie nou, wat zal het zijn? Een 3, 4 mm kost eromheen. Vet lekker aangebrand. Nou jongens, ik, eh, ik ga zelf een stukje proeven. En zo hoort een stukje entrecote te zijn. Echt helemaal top. Dat kun jij ook. Donderslag! Gadverdikke! Dat is syskon. Drömmen om fred är en ungdomsvår pasión sun. San Francisco. My name is Bill Sutton, chef concierge of the Intercontinental Hotel. I have the easiest job in the world telling people all about our beautiful city. Let me introduce you to my San Francisco. Our hotel is located in the Soma neighborhood, just adjacent to downtown. There's no better place to explore the diversity of San Francisco than here on Yerba Buena Lane. On this little side street, you'll find an Indian restaurant, a Mexican restaurant, a California wine bar, a Japanese cream puff shop, the Museum of Craft and Folk Arts, the Contemporary Jewish Museum, and Shogi Chocolates, over 80 kinds of handmade Swiss chocolate pastries and fruit pates. These are the same recipes that have been handed down for over a hundred years, but the real reason I send people here is their hot cocoa, their drinking chocolate, and their gourmet handmade marshmallows come here to the Samovar Tea Lounge. And what makes this place unique just like a sommelier will pair the wine with your food, here they've paired the tea with the meals. And on a beautiful day, you can sit out on their patio that overlooks the beautiful Yerba Buena Gardens. Here in San Francisco, you'll find all of the major designers and department stores, but we're also home to a number of local shops, boutiques, and restaurants you're not going to find anywhere else. Why bring your loved ones back a t shirt or a coffee cup when you can bring them back something that tastes like California? Here at the Wine Merchant, you'll find red, white, sparkling wines, many of which come from small vineyards, and here at their wine bar, you can even taste them before you buy. The Haight-Ashbury is one of San Francisco's most vibrant neighborhoods, also one of its most bohemian. There are also a number of vintage clothing stores, and there's no better example than here at Decades of Fashion. It's owned by Sicily, who was a fashion designer in the 60s, and my advice to you is to come on in and let Sicily be your stylist through the decades. San Francisco is the second largest art market in the United States. There's no better example of a great art gallery than here, and whether you're looking for a Picasso or a Matisse, you'll find it here at the Mayorovich Gallery. And if you don't find it here, our good friend Alex Mayorovich will be able to tell you where you can find it. San Francisco has a reputation for being a bit of a dining mecca, and it's a reputation well deserved. Here in town, you'll find a variety of chef driven restaurants where they use farm fresh to table meats and produce, so the food actually tastes like San Francisco. So here we are at Fang's Restaurant, just down the street from the hotel. What makes this restaurant special is Chef Peter Fang. He'll come down and he'll ask you, what kind of meat do you like? What kind of vegetables do you like? How spicy do you like things? then he goes up to the kitchen and makes the meal especially for you. The House of Prime Rib is old school San Francisco and has been in the same location since 1949. They take the highest quality meat and bake it in rock salt, then they put the whole thing in an oven and wheel it to the dining room and cut it right at the table. The meat is incredible, the service impeccable, and the martinis, well, they speak for themselves. So here we are at the Foreign Cinema run by a husband and wife team. They craft a new menu each day from local sustainable products that they find at the market. And after your dinner, you can watch a movie that they project on the wall of the warehouse next door from their courtyard. So come on, enjoy the fabulous CalMed cuisine, and then you can enjoy the show. Everyone who comes to San Francisco wants to take a cable car, and it's a great thing to do. Unfortunately, everyone who comes to San Francisco wants to take a cable car. So if you're short on time, take the historic streetcar line. They'll take you down to the ferry building, the Alcatraz landing, and drop you right off at Fisherman's Wharf. So here we are at the end of the F line at Pier 39, which is the start of Fisherman's Wharf. It's also where we're going to meet Captain Danny. Now, Captain Danny will take you out on the bay for a four hour cruise where you'll enjoy some wine, some cheese and crackers, and also some of the best views of San Francisco. How about San Francisco from the air? We're going to take a ride with San Francisco Seaplane Tours, and my advice to you is to take the champagne flight. What's left to say? Enjoy the view. Well, I hope you've enjoyed this short introduction to our beautiful city, San Francisco. Late again. When I get home, you'll be waiting. Still, you know, there ain't no use in you complaining. I know that I can show some respect, especially when I'm wrong. But when I get back, I know you say you've been away too long. why I stay when everybody's gone. Yeah, there's always something there. Radio Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, hemel! Donderslag! Yeah! Rogie, bedankt! Rogie, bedankt! Yeah. Opgelucht? Echt? Opgelucht? Ja. De klok staat hier in Studio 11 alweer bijna op 4 uur op deze zomerdag. Ik begin er inmiddels aan te wennen dat het iedere week tijdens de Radio 5 Daverende Donderdag weer bieruur wordt in donderslag hier in Studio 11. Ik ga in ieder geval zo afsluiten, maar mijn geachte collega's zijn er vandaag voor jullie ook tot spookuur. <laughs> Mijn collega's kun je net zoals mijn programma ook op de camping horen. Kun mij weer de hele week e-mailen? Dat is heel simpel. Even een e-mailbericht naar rogierradio En dat kunnen allemaal 7 keer 24 uur de hele zomer lang.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 En ik ben ook op Facebook te vinden met de naam RVD 51 En onder die naam ben ik ook op Twitter te vinden. Het is ook mogelijk om Radio 501 te sponsoren. Dat kan met een reclamespot op Radio 501 of je adopteert een radioprogramma of je adverteert via onze website wwwradio 51nl heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar salesradio Tot zover de mededelingen. Alle collega's bedankt voor de medewerking aan deze donderslag van 16 augustus. En de luisteraars allemaal bedankt voor het luisteren thuis, op de camping, in het zwembad of in het hotel of in de auto. Ik eh, vond het weer een te gekke radiomiddag en ik eh, hoop jullie ook. En we gaan zo overschakelen naar Lucien Greefkes, die zit er klaar voor om te starten met zijn gezellige programma Afternoons. Met erin de rubriek De Platenkast van. En ja, nu ook vandaag weer de vraag: wie zal vandaag eh, zijn of haar platenkast bij Lucien in de studio naar binnen schuiven? Dat hoor je straks allemaal om 4 uur. Ik ben er volgende week weer, dezelfde dag, dezelfde tijd, zelfde zender, Radio 501.